Verder willen de drie partijen dat het aantal politiekorpsen in Nederland wordt teruggebracht van 24 tot 10. Die 10 korpsen vallen dan direct onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe minister van Veiligheid. Ook willen de onderhandelaars minimumstraffen instellen voor zware vergrijpen en moet er een beperking komen van het proefverlof voor tbs'ers. De drie partijen moeten de maatregelen nog wel financieel rondkrijgen. De gemeenteraad in Maastricht heeft Onno Hoes voorgedragen als nieuwe burgemeester. De 49-jarige VVD'er was gedeputeerde in Noord-Brabant en is sinds kort voorzitter van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, het CIDI. In 2008 verloor Hoes de strijd om het VVD-partijvoorzitterschap van Ivo Opstelten. De benoeming tot burgemeester moet nog wel door het kabinet worden goedgekeurd. De vorige burgemeester van Maastricht, Gert Leers van het CDA, trad in januari af. De gemeenteraad had het vertrouwen in hem opgezegd wegens de schijn van belangenverstrengeling. FC Utrecht is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In Italië bleef het 0-0 tegen Napoli. PSV tegen Sampdoria eindigde in 1-1. De Eindhovenaren stonden lang met 1-0 achter, maar in de laatste minuut maakte de Hongaar Djudjak de gelijkmaker. Eerder op de avond won AZ met 2-1 van FC Sheriff, uit Moldavië. Voor de ploeg uit Alkmaar scoorden Gudmundsson en Jadins.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 nation, rocking the nation. Life is the answer to away.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 depend on you. 天蓝。 to walk away, I tried to walk away, but it's not that easy.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 care. And I said, What about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember. say know you just don't care. she said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 stay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 This city desert makes you feel so cold. It's got so many people.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 Echt een leuke vent.